Dat gaat het kabinet vanavond bekendmaken, zeggen bronnen in Den Haag. Dat komt doordat het aantal mensen dat positief test op corona weer toeneemt in plaats van dat het afneemt. Om 7 uur is er weer een persconferentie en dan horen we de details. Het RIVM maakt zich zorgen over dat aantal nieuwe coronabesmettingen afgelopen week. In een week tijd kwamen er ruim 43.000 bevestigde gevallen bij. Dat was dik 9.000 meer dan de week ervoor. Sommige mensen moeten zich echt beter aan de regels houden, zegt het RIVM nog maar eens. We hebben gezien dat ze werken, maar eh, we hebben het inzet van ons allemaal om het juiste effect te bereiken. Meer snotteraars hebben trouwens afgelopen week een wattenstaaf diep in hun neus gekregen. Ruim 320.000 mensen lieten zich testen. En een vakantietripje naar Curaçao zit er voorlopig ook niet meer in. Voor het eiland geldt nu code oranje en dat betekent dat het advies is om alleen voor noodzakelijke reizen naar Curaçao te gaan. Correspondent Dick Draaier kijkt er niet van op. Het aantal positief geteste mensen loopt al een week op. Um, op de vijf, soms één op de vier mensen is positief in de teststraat. Dus deze code oranje die zat er eigenlijk wel een beetje aan te komen. Terugkerende vakantiegangers worden opgeroepen om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. En ik had het er al even over. Je mag ook met kerst niet meer dan drie mensen thuis ontvangen. Dat werd zo net bekend. En sommige mensen hebben op dat nieuws gewacht met het maken van hun plannen. Dat hoorde onze verslaggever op straat. We wachten het allemaal nog even af wat er vanavond gaat gebeuren. En dan eh, gaan we plannen maken. Ik volg een beetje op de NOS ook eh, het nieuws steeds. En ik eh, had al gezien dat de versoepelingen er waarschijnlijk niet in zitten. Dus ik ga niet, niet bewust mensen dan opzoeken. ik moet ook een beetje rekening mee houden met mijn werk. Werk en gehandicaptenzorg. Lekker thuis op de bank in mijn pyjama. Dat doe ik elk jaar. Dus voor mij is niks anders. En je krijgt het weer nog. Vanavond en vannacht kan het mistig worden. Het koelt ook af tot rond het vriespunt. Morgen is het nog lang grijs. Het wordt niet warmer dan 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Cause I'm so zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen blijft maximaal drie, ook tijdens de kerstdagen. Dat bevestigen Haagse bronnen. Vanavond meer tijdens de persconferentie vanaf 7 uur. Er lijkt een verband te zijn tussen de winkeldrukte rond Black Friday eind november... en de toename van het aantal coronabesmettingen. Volgens het RIVM is er geen hard bewijs, maar het tijdsverloop van de besmettingen wijst er wel op. En het RIVM roept inwoners van Gelderland en Limburg op geen hout te stoken... omdat daar vanavond en vannacht vrijwel geen wind is. Bij de weersomstandigheden van vannacht blijft alle rook met schadelijke stoffen... dan in de onderste 10 à 20 meter van de atmosfeer hangen. Het weer verder. Vanavond en vannacht plaatselijk mist en lichte vorst. Morgen grijs. In de ochtend plaatselijk erg mistig en het wordt 2 tot 5 graden.